uur. Morat El-Wakili met het NOS-journaal. Vorig jaar is het aantal mensen dat geregeld sport opnieuw gedaald. Dat komt vooral door de twee lockdowns, blijkt uit onderzoek van het sportkoepel NOC-NSF. Het aantal mensen dat geregeld sport is sinds de start van de meting in 2013 niet zo laag geweest. Volgens NOC-NSF verkeert Nederland nu, na de coronacrisis, in een beweegcrisis. De Europese Commissie onderzoekt of bevroren tegoeden van Russische oligarchen... gebruikt kunnen worden voor de wederopbouw van Oekraïne. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen gisteravond. Von der Leyen wil ook dat hulp voor de wederopbouw gekoppeld wordt aan hervormingen. Zo is het tegengaan van corruptie noodzakelijk... voordat Oekraïne eventueel kan toetreden tot de EU. De twee hoogste militairen uit Amerika en Rusland hebben elkaar voor het eerst sinds de inval in Oekraïne gesproken. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zoals vooraf afgesproken blijft de inhoud van het telefoongesprek geheim. Volgens het Pentagon is er gesproken over veiligheidsgerelateerde problemen. Verder is er afgesproken om met elkaar in contact te blijven. Als de oorlog in Oekraïne nog lang duurt... zou 90% van de Oekraïners in armoede kunnen belanden. Daarvoor waarschuwt het ontwikkelingsprogramma van de VN in Oekraïne. Die vindt het een schokkend aantal... omdat voor de oorlog slechts 2,5% onder de armoedegrens leefde. In Sittard is gistermiddag een lichaam gevonden. De politie denkt dat het gaat om de 19-jarige jongen die al een week werd vermist. De politie heeft sterke vermoedens dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij werd vorige week woensdag voor het laatst gezien in het centrum van Sittard. En dan het weer. Lokaal komen mistbanken voor. De dag begint met wat zon, maar al vrij snel volgt veel regen... en vooral in het zuidoosten kans op onweer en zware windstoten. Het wordt 18 graden aan zee tot 26 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knapend de Nieuwe Meer 5 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en knapend Holendrecht 7 kilometer met een kwartier oponthoud.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 Dat komt vooral door de twee lockdowns, blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC-NSF. Volgens ROC-NSF verkeert Nederland nu, na de coronacrisis, in een beweegcrisis. En zo'n 200 asielzoekers zijn gisteren vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Brabant en Drenthe gebracht.